Waterwalgemoed met het NWS Journaal. De Braziliaan... Vorige week werd er bij Lula al huiszoeking gedaan en werd hij meegenomen voor verhoor. De oud-president wordt verdacht van betrokkenheid bij witwaspraktijken... en grootschalige corruptie bij het staatsoliebedrijf Petrobas. De socialist Lula was president van 2003 tot 2011... en werd opgevolgd door de huidige president en partijgenoot Rousseff... die ook betrokken zou zijn bij het corruptieschandaal. Alle zwangeren en jongeren onder de 18 die binnen 100 kilometer van een kerncentrale wonen, krijgen jodiumtabletten. Dat heeft minister Schippers besloten. Nu al krijgen mensen dichter bij kerncentrales preventief tabletten uitgedeeld. De straal wordt uitgebreid voor de relatief kwetsbare jongeren en zwangeren. De jodiumtabletten kunnen schildklierkanker na een kernramp voorkomen. Van tienduizenden jihadisten die zich hebben gemeld bij Islamitische Staat... liggen naam, adres en andere persoonsgegevens op straat.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 Noord-Korea is ook kwaad over de sancties die de VN heeft ingesteld... na een recente nucleaire test en de lancering van een lange afstandsraket door het land. Het weer vannacht is het droog. Het koelt af naar 2 graden aan zee tot min 2 in het binnenland.